uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van een parkeergarage in Nieuwegein, dat zegt de veiligheidsregio. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Er is onder meer met drones en speurhonden gezocht naar eventuele slachtoffers. De honden hebben geen sporen gevonden. Op camerabeelden is niets te zien en er zijn geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. De parkeergarage is inmiddels overgedragen aan de eigenaar. Waardoor het gebouw in kon storten is nog onbekend. In het midden van de Verenigde Staten zijn zeker 15 mensen omgekomen door stormen en tornado's. Op sommige plaatsen zijn windsnelheden van ruim boven de 200 km per uur gemeten. In de getroffen gebieden zijn huizen volledig verwoest en wegen onbegaanbaar. Bijna een half miljoen mensen zit zonder stroom. Het noodweer trekt richting het oosten van het land. Het midden van de VS heeft dit voorjaar al meermaals tornado's te verduren gekregen. Meerdere agenten zijn afgelopen avond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is één agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook de ME werd ingezet. Voor de tweede keer op rij is de Indy 500 gewonnen door de Amerikaanse coureur Joseph Newgarden. Het is meer dan 20 jaar geleden dat een coureur twee keer op rij als snelste over de finishlijn komt. De Nederlandse Rinus van Kalmthout werd negende. De Indy 500 is het belangrijkste autosportevenement in de VS. De wedstrijd begon enkele uren later dan gepland wegens noodweer in Indiana. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden.